Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeven op de tien studenten leenden vorig jaar geld van de overheid om te kunnen studeren, meldt het CBS. Het aantal leningen is fors gegroeid sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015. Ook het gemiddelde leenbedrag per maand steeg flink, tot gemiddeld 700 euro per maand. Tegelijkertijd zijn studenten ook meer gaan bijverdienen, gemiddeld 550 euro per maand. Het aantal werkende studenten bleef gelijk, maar ze gingen wel meer uren werken, vaak tegen een hoger uurloon. Door de coronacrisis zijn veel bijbanen weggevallen. Ook lopen veel studenten studievertraging op doordat ze geen stage kunnen lopen. De politie heeft in twee weken tijd duizend boetes uitgedeeld voor overtreding van de coronaregels. Dat zei minister Grapperhaus na overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het aantal ligt veel hoger dan in de zomer, toen er maar een handjevol boetes per week werd uitgeschreven. Bij het stilleggen van illegale feesten worden nog steeds vrijwel geen boetes uitgedeeld. Dat komt doordat daar niet genoeg agenten voor beschikbaar zijn. Grapperhaus wilde niet vooruitlopen op mogelijke nieuwe maatregelen. Hij zegt dat veel afhangt van het aantal besmettingen de komende dagen. Voor de vijfde dag op rij zijn in Polen duizenden betogers de straat op gegaan om te protesteren tegen de aanscherping van de abortuswet. In tientallen steden blokkeerden ze straten en pleinen. Afgelopen donderdag oordeelde het Poolse Constitutionele Hof... dat abortus ook bij ernstige afwijkingen aan de foetus verboden is. Dat betekent dat Poolse vrouwen alleen nog een abortus mogen ondergaan als de zwangerschap voor hen levensbedreigend is of als ze in verwachting zijn geraakt door verkrachting of incest. Critici zeggen dat het constitutionele hof aan de leiband loopt van de conservatieve regering.